Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Scheldpartijen over Kamerlid Pieter Omtzigt zijn CDA onwaardig, dat zegt de partij op Twitter. Ze reageren daarmee op een uitgelekte brief waarin Kamerlid Pieter Omtzigt zegt dat hij zich niet gewaardeerd voelt bij het CDA. De brief is gericht aan een club die onderzoek doet naar de lijsttrekkersverkiezingen binnen het CDA, waar Omzicht aan meedeed. Verslaggever Ewald Kiviet weet wat er in de brief staat. Het is eigenlijk de persoonlijke beleving van Pieter Omtzigt van afgelopen jaar. En misschien wel de heftigste verwijten zijn eh, waarvoor hij werd uitgemaakt door andere CDA'ers. Hij heeft er ook appjes van doorgestuurd. Eh, dat gaat om uh, vreselijke verwensingen als psychopaat, zieke man, eikel. Nou, het geeft allemaal geen vrij beeld. Pieter Omtzigt heeft veel gedaan om de toeslagen af affaire onder de aandacht te krijgen. Sommige ministers vonden hem een te kritisch Kamerlid. En in formatiestukken stond de tekst omzicht functie elders. Het Kamerlid zit al maanden overspannen thuis. Er komt niet meteen een einde aan de hondenbelasting. Bijna de hele Tweede Kamer vindt die belasting niet meer van deze tijd. Maar zomaar ineens afschaffen gaat de Kamerleden ook te ver. Demissionair minister Ollongen wil best gaan praten met gemeenten over het afschaffen van de belasting. Maar niet als de gemeenten dan in geldnood komen. De afgelopen 24 uur is er flink wat cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Gisteren vond de douane bijna 150 kilo coke tussen de mango's uit Peru. Die waren onderweg naar België. En later werd er nog eens 300 kilo gevonden tussen auto's uit Panama die onderweg waren naar Hongarije. Bij elkaar 33,5 miljoen euro waard, zegt het Openbaar Ministerie. De provincie Overijssel gaat opnieuw voor tonnen aan koorhoenders importeren uit Zweden. Het gaat niet goed met die vogels in ons land en om te voorkomen dat ze uitsterven zijn er al 200 uit het buitenland gehaald. Zonder succes, want ook de nieuwe vogels gaan dood. We gaan het nog één keer proberen, zegt de provinciebestuurder. Het landschap passen we aan, we zorgen dat het leefgebied weer eh, geschikt wordt voor het koroen. En als in die periode op een gegeven moment blijkt van ja, het lukt niet, dan hebben we er alles aan gedaan wat we konden. En dan denk ik dat we moeten accepteren dat het is zoals het is. Een van de redenen dat de korhoen het moeilijk heeft in de natuur in Overijssel... is omdat er zoveel stikstof is. Daardoor zijn er te weinig insecten om op te eten. Het weer nog, vanavond en vannacht helder met in het oosten wat mist. Morgen is het ook weer zonnig met 20 tot 27 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM.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 Oh. Got me drunk like Corona, heart racing like it's Daytona. Ooh, I'm in heaven, I swear right now. And those eyes can hypnotize. Was designed to blow my mind. Look what God gave her, how perfect He made her. She walks in the room, it's like He answered my prayers. The way that she moves, how could anybody blame her? I know she's got haters it ain't her fault. No, look what I get. It's like I heard angels singing like she came down from the ceiling when she walked in here this evening. I thought, yeah, that girl one in seven billion got everyone in here feeling like there's a fire in this building so hot. Got a smile. kiss, I could die. like the heavens open wide. Man, I swear I've seen the light. Oh, look what God did. How perfect He made. Mm, dat was Thomas Red en Look What God Gave Her hier bij de National Radio Show. Hartelijk welkom iedereen en also welkom to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Eens in de zoveel tijd maken we weer eens even een themashow en deze keer hebben we een show die we noemen Keep It In The Family. Dat wil zeggen kinderen van country artiesten die ook gewoon hun eh, weg gevonden hebben in deze muziek. Dit was dus net Thomas Red, die eigenlijk Thomas Red Akins Jr. heet en de zoon is van Red Akins en is sinds 2010 niet meer weg te denken in de new country muziek. Vader Red bracht in 1995 zijn debuutalbum uit en heeft sindsdien zes albums uitgebracht en voor heel veel andere artiesten liedjes geschreven. De volgende artiest is de jongste broer van Lefty Frizzell. Dit is Ellen Frizzell en I Love You A Thousand Ways. I love you, I'll prove it to you someday. where it's true. Darling, you're the only one. I think of you, of the past, and all our fun. I love you, I'll prove it in days to come. true I should have been good to you You're the one that's in my heart. While we're apart Shine. Frizzell. De jongste broer van Lefty Frizzell. En dat nummer heette I Love You A Thousand Ways. Steve Earl is een zanger die wel regelmatig in de show voorbij komt. Maar hij heeft ook een zus die wat in de muziek doet. Zij heet Stacy. Stacy Earl is dit en In My Way. I walk all over the earth. Taking pieces of what she's worth comment. kost als je vader Keith Whitley is en je moeder Laurie Morgan. Dat kan niet anders of je wordt muzikant. Het nummer wat je net hoorde is een eerbetoon aan vader Keith. Dit was Jesse Keith Whitley en Try to Change My Ways. We gaan nu verder met een nummer van Rosanna Cash en Celie Wright. Rosanne is de oudste van de vier dochters van Johnny Cash en Vivian Liberto Cash Dustin. Ondanks dat ze een beroemde achternaam heeft, is het haar muziek die voor haar spreekt. Diverse keren genomineerd voor een award en met vier Grammys en twee Americana Music Awards op de schoorsteen... kun je met recht zeggen dat Rosanna eer doet aan de beroemde achternaam. Zoals ik al zei, Rosanna Cash en Celie Wright in Sister Oh Sister. Sister, oh sister... I miss your shadow I miss your shade true making all that noise when you beat them in the dirt without blinking. My fist flew in the air, cause I knew that you'd be there. onderzoeken om eh, nummers te kunnen vinden van eh, de kinderen van eh, eh, bekende countryartiesten. Of daar broers of zussen van. Of zelfs kleinkinderen. Ja, dat gebeurt ook nog eens een keer. Maar nu eerst de zoon van Bobby Bear. Die heet Bobby Bear Jr. Hij groeide op in Hendersonville, Tennessee. En was de buurjongen van Tammy Wynette en George Jones. Een muzikale buur dus. In 1974, toen Bobby Jr. nog maar acht jaar oud was... werden hij en zijn vader al genomineerd voor Grammy... voor het nummer Daddy What If. Die ga je niet horen. Je gaat wel het nummer luisteren van Bobby Bear Jr. En dat heet I'll be around. When you need a warmth inside The spotlight can't provide I'll be here around When you get too far off track And get lost on your way back I'll be here around when all your famous friends have all stopped dropping in, I will be around on your way down. When you can't recognize your face in the moon. show Keep It in the Family... naar muziek van een lid van de Williams-familie, Holly Williams. De Williams-familie is goed vertegenwoordigd in de countrymuziek. Het begon allemaal met Hank Senior, die in 1923 werd geboren... en een van de meest invloedrijke artiesten in de countrymuziek wordt genoemd. Ook de kinderen van Hank, Hank Jr. en dochter Jet... vonden hun weg in de countrymuziek. Maar er is zelfs een derde generatie Williams. Zo zijn er Hank Williams III en de zangeres die je dus nu gaat horen. Holly Williams, dit is The Highway. I've been sitting here wondering if I'll ever get back to those wheels. Will I changing those strings out before night. I am wishing for the life that I used to live, giving everything that I had to give in a brand new city about every night. Missing those nights, missing that sky, been missing home, missing their smiles missing those suits you with the podcast. Get it wherever you get your podcasts. Just search Nashville Radio Show. From London to Nashville, Dollywood to Hollywood, Nashville Radio Show. Dawn Covell Sandebray, oftewel Crystal Keith, de dochter van Toby Keith. Ze maakte haar debuut in 2004 toen ze een duet zong samen met vader Toby. En in 2013 tekende ze een platencontract en sindsdien heeft ze al een EP en een album op haar naam staan. Het album Boulder, wat in 2018 uitkwam en waar je dus net het nummer I Got You van hoorde. We gaan nu verder met muziek van Walker Montgomery. Opgegroeid in Nicholasville, Kentucky. De zoon van John Michael Montgomery en neef van Eddie Montgomery en Montgomery Gentry. Vader John kennen we natuurlijk van de hit bijvoorbeeld Zoals I Swear. En zo'n Walker vindt zijn eigen weg in de countrymuziek. Hij heeft onlangs een nieuwe single uitgebracht en die heet She Don't Know. She don't know she's that girl turns me on wrecks my world with a little smile i bet i told her a thousand times she don't hear when they talk about her Yeah, I hear them all saying who's that guy And what did he do right Yeah, when I tell her she don't need makeup She's just perfect when she wakes up she Campbell zit het in van Glenn Campbell treedt ook in haar vaders voetsporen. Sinds 2011 maakt zij een naam voor zichzelf in de countrymuziek... en had zelfs een rol in de video van het nummer Banjo van Wesco Flats. In 2015 bracht Ashley Campbell, waar we dus over hebben... haar debuutsingle Remembering uit. Een lied over haar vader die op dat moment vecht tegen de ziekte Alzheimer. Helaas heeft hij die verloren, die strijd. Maar zijn muziek blijft er ook nog altijd. En ook die muziek dus van Ashley Campbell. Dit is Good Vibrations. love the colorful clothes he wears And the way the sunlight plays upon his hair perfume through the air Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. 76 met Loving Somebody on a Rainy Night van La Costa Tucker. Als je nou denkt van, hé, hey, die achternaam, die klinkt bekend. Ja, dat klopt inderdaad, want La Costa is niemand minder dan de zus van Tanja Tucker. La Costa heeft eh, wel aardig wat hitjes op haar naam staan, maar sinds 1989 is zij de voorzitter van de fanclub van haar zus. We gaan nu verder met muziek van de enige zoon van Johnny Cash en June Carter en de halfbroer van Roseanne Carter. En ook nog eens de kleinzoon van Mabel Carter, die je met de rest van de Carter family. Ook vast nog even gaat horen. John Carter Cash is dit en We Must Believe in Magic. Centauri. He must be out of his mind. Still, we are shipmates bound for tomorrow, and everyone here's flying blind. breathe. Dreamers and poets and clowns. Bold is the ship bound for Alpha Centauri. Nothing can turn it around. country muziek. Iets heel anders wat je natuurlijk van vader John had verwacht. John Carter Cash was dit met We Must Believe in Magic. We gaan nu naar 1975 voor muziek van Brenda Gale Webb... die in 1951 werd geboren. Als je denkt van, goh, wie is dat dan? Ga ik je dat vertellen. Dat is namelijk de oudste zus van Loretta Lynn, Crystal Gale. Die dus Wrong Road Again. I can't seem to learn not to love you. You get to me every time. You're someone I just can't say no to. And you're so good at changing my mind. again. Though I see the web that you're weaving, you and your soft, easy lines. Before I stop to think, I'm believing, and I'm. Nashville radio show. Old school for life, baby. waarin het thema Keep It In The Family eh, heet... dan mag je natuurlijk niet de Carter Family oh, laten ontbreken in de show. Dus dit waren ze net met The Storms Are On The Ocean. Gaan we nu verder met muziek van Pam Tillis. Zij is de dochter van Mel Tillis... die sinds de 50 jaren veel succes had in de countrymuziek. Hij heeft diverse awards eh, in ontvangst genomen... en in 2012 mocht hij zelfs uit handen van de toenmalige president van Amerika... Barack Obama... de National Medal of Arts in ontvangst nemen. Voor hetgeen hij voor de countrymuziek heeft gedaan. Pam maakte op achtjarige leeftijd al haar debuut op de Grand Ole Opry. Waar zij Tom Dooley zong. In 1981 bracht ze haar eerste nummer uit.